over de kwestie. Bumperkleven is de grootste ergernis in het verkeer. Dat blijkt uit de nieuwe ergernis top 10 die de verkeerspolitie om de twee jaar samenstelt. Na bumperkleven storen automobilisten zich het meest aan weggebruikers die rijden onder invloed. Aan de hand van de ergernis top 10 bepaalt de politie waarop extra wordt gecontroleerd. In de Gele Zee is het bergen begonnen van het Zuid-Koreaanse marineschip dat drie weken geleden zonk na een explosie. In de achtersteven van het wrak liggen vermoedelijk de lichamen van 44 omgekomen bemanningsleden. Direct na het incident werd door de pers in Zuid-Korea gesuggereerd dat Noord-Korea de boot had getorpedeerd, maar dat werd later tegengesproken. Mogelijk is het schip op een zeemijn uit de Koreaanse oorlog gevaren. Internetdienst Twitter heeft voor het eerst in zijn bestaan het aantal geregistreerde gebruikers bekendgemaakt.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 De 450 inwoners en ruim 140 toeristen konden pas rond middernacht weer terug. Een uur later was de brand onder controle. Vorig jaar waren er ook een paar grote duinbranden in het gebied. Vermoedelijk was toen sprake van brandstichting. Staatssecretaris Bijleveld is het oneens met de Tweede Kamer over de politie op de Antillen. Nederlandse en Antilliaanse rechercheurs bestrijden daar nu samen de georganiseerde misdaad. Curaçao en Sint Maarten krijgen later dit jaar eigen politie.